Daniel Hageman met het NOS-journaal. Het Russische leger heeft met helikopters en panzervoertuigen een Oekraïns dorp ingenomen, net buiten de Krim. Kiev meldt dat 80 Russische militairen het dorp zijn binnengegaan. Er zouden geen schoten zijn gelost. Eerder meldde het ministerie van Defensie in Kiev dat het Oekraïense leger de Russen had tegengehouden. De inname van het dorp is de eerste Russische militaire actie in Oekraïne buiten de Krim, waar Russen sinds twee weken de dienst uitmaken. Kiev zegt dat het zich het recht voorbehoudt om met alle middelen de militaire invasie van het Russische leger tegen te houden. De Turkse tiener die deze week na negen maanden coma overleed... had banden met terreurorganisaties, zegt de Turkse premier Erdogan. De 15-jarige Berkin raakte vorig jaar gewond tijdens anti-regeringsprotesten in Istanbul... toen hij een traangasgranaat van de politie tegen zijn hoofd kreeg. Woensdag braken in verschillende steden rellen uit toen hij werd begraven. Volgens Erdogan was de jongen helemaal niet zo onschuldig. Hij zou een katapult in zijn hand hebben gehad. Ook was zijn gezicht volgens Erdogan bedekt met een sjaal. Koperdieven hebben de leidingen van de muur getrokken in vier kleedkamers van de Amsterdamse voetbalclub Zeeburgia. De club ligt naast Geuze Middenmeer, waar in de nacht van donderdag op vrijdag koperen leidingen werden gestolen. Die club kan daardoor dit weekend niet spelen. Bij Zeeburgia is het leed minder groot doordat zes kleedkamers nog intact zijn. De voorzitter denkt dat de schade tussen de 5 en 10.000 euro is. Hij schat de opbrengst van het koper op hooguit 30 tot 40 euro. Alpineskiester Anna Jochemsen draagt morgen de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Sochi. Volgens chef de mission André Katz was Anna deze week na Bibian Mentel de best presterende sporter. Ze eindigt op de zesde en zevende plaats. De 28-jarige Jochemsen komt morgen eerst nog uit op de reuzenslalom. Het weer. Vanavond en vannacht soms lichte regen. Morgen gaat vanuit het westen de zon flink schijnen. De wind is matig tot krachtig.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 Dat zijn een beetje de statistieken. One Direction Story of My Life heeft deze week niet gehad. Hetzelfde geldt voor Cher T.I., I Wish en Sia Elastic Heart snelste stijger die is voor Everjack. 10 feet tall komt er straks aan op nummer 13. Hij gaat er 7 plaatsen omhoog. Snelste daler die zakte van 18 naar 38. 20 plaatsen verlies Lily Allen, Somewhere Only We Know. Langs genoteerde hebben we niet kunnen draaien. Daar was gewoon de tijd niet meer voor. Eminem, Rihanna, De Monster en John Legend, All of Me. Beide staan er 13 weken in. 14 maart vinden we ook in de geschiedenisboeken 1517. En die wordt bijna geheel vervaagd door een uh, stadsbrand. 1978 mariniers maken met een bliksemaanval eind aan een gijzeling in het provinciehuis in Assen. Dat waren toen Zuidmolukkers. Niets Niet minder lang geleden, 2003, de Westerschelde-tunnel die wordt geopend. De autoveerdienst over de Westerschelde die wordt daardoor opgeheven. 14 maart 2014, de hitlijst van Europa. Met de nummer 18, drie plaatswinst in de zesde week.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 that's what someone yeah. told me. But this boat will stay afloat as long as you hold me. We've been through rough water, and at times it was tougher. But the fact I came back to remind you I love you. And if that's not enough, well, I can one up you. I pinky promise, touch thumbs, I never make you suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, just reassure me that you hold it right. Don't be offended, I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. it. If it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year. Three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got You'll never get it. I'll be the Leo DiCaprio to your K Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. Leo, oh, never let go of me. Never let go, never let go. Hold tight, it's gonna get hard to breathe. Hold tight, mom There's times when like you find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be. could get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah nah. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill, flashing lights flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you. so myself. If I do say so myself. If I do say so myself. Hold up, stumble all in the house. Time to back off all of that mouth that you had all in the car. Talking about you the baddest bitch thus far. Talking about you be reppin' that third. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink, clink, Eastwood. Hope you can handle this curve. Uh, score plague in the foyer. Fucked up my wall hall. Slint your panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Kick the box up like Mike. In 97, I bite. I'm Ike. Turn up, turn up. Baby, no, I don't play. Now eat the cake. Anime, say eat the cake. Anime, I'm nice. But y'all reach these heights. You gon' need G3. Four, five, six flights. Sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' in. We be on. sun, your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. dat ze nu in de lijst staan. Kelvin Harris en Alesso Under Control. In die vijfde week omhoog van de eh, 19 naar nummer 15. Give me some hard nights on the floor. Show me how love Dit is Rio. Komodo op nummer 14 deze week. Deus. from the dark werd het 28 over 16. Twee minuten voor de klok van half vijf. Dat was de nummer 11 van deze week. De zevende week omhoog van 15 eh, naar nummer 11. Tijd voor ons om dan de top 10 in te gaan doen. Dat meteen met de nummer 10. Drie plaatsen winst voor Jason Derulo. We zijn afste week met Trumpet. Zometeen U2, Invincible op nummer 9. En op 8 blijft zitten deze week Lord en Team tiger Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you are turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? the trumpets, they go. Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? I oh, the trumpets they go. <laughs> I, can I, I, Cause i I'm. send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send something You take off your mask and take off your costume. And if anyone asks, you're taking a small break. are drinking some coffee, but everyone knows what you're doing. Seems like the bus moves slower just cause you got somewhere to go. So you take a few pills in Beverly Hills. But if anyone asks, you got a prescription, you got an addiction. Who do you think that you're fooling? Everybody got a grip on something. Even if it's just a feel the response of a pill, maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times, hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed, be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on the diet. So what you hiding? too many freaks. Had too much to drink, I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody. Random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly. With a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, to me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be mad enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I become. But that what you judge, you become. The path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible. When I told them my dreams, they just said it ain't logical. Now I can see it, it's optical. optical. één positie nog wel eens zie behalen. B.O.E. en Priscilla en John Doe. In de vierde week gaan ze in ieder geval weer vier plaatsen omhoog van 10 naar 6 toe. A Great Big World daarvoor Christina Aguilera. Say Something. Die zakte van 12, nee ging omhoog van 12 naar 7, sorry. Robbie Williams die zakt deze week van 2 naar 5 in de tiende week met Go Gentle. Room 5 begint alvast met zingen van Lucky Strike.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 Deze plaats staat een week langer erin. 7 weken alweer. Jesse G. En Tinder gaat omhoog van 3 naar 2. Straks de nummer 1. 12 aflevering van 2014. Op 14-3-2014 is de nummer 2 van Jesse G en Tender. welke plaats staat er dan op nummer 1?